12 uur. Freddy van met het NOS-journaal. De NAVO beschouwt voortaan digitale aanvallen als een oorlogsdaad. Een aanval op één lidstaat is net als bij een militair conflict een aanval op alle lidstaten. Het is vandaag besloten op de NAVO-top in Warschau. Over de exacte definitie van zo'n aanval wordt nog gesproken. Het kabinet gaat jaarlijks 33 miljoen euro extra uittrekken voor bejaarden die thuis moeten revalideren na een ingreep of een ziekte. Vaak is dan tijdelijk intensieve zorg nodig. Het kabinet wil voorkomen dat ouderen dan onnodig in het ziekenhuis worden opgenomen. De schutter die vannacht op politieagenten schoot in Dallas was jaren reservist in het Amerikaanse leger. En in 2014 diende hij als soldaat in Afghanistan. Bij de schietpartij kwamen vijf agenten om het leven, zeven raakten gewond en twee burgers. De schutter werd uiteindelijk uitgeschakeld door een robotbom van de politie. Baggerbedrijf Boskalis schrapt in verband met bezuinigingen de komende twee jaar wereldwijd 650 banen, in Nederland 150. Worden ook 24 schepen uit de vaart genomen en verkocht of gesloopt. Bij Boskalis werken wereldwijd 8200 mensen. Daphne Schippers heeft haar Europese titel op de 100 meter op indrukwekkende wijze geprolongeerd. Ze was in de finale in Amsterdam de concurrentie ver vooruit in 10,9. En Churandi Martina is gedisqualificeerd na zijn zegen op de 200 meter vanavond. Hij heeft in de finale met een voet de witte lijn geraakt die zijn baan markeert. En dat is tegen de regels. Andy Murray heeft de finale van Wimbledon bereikt. Hij versloeg de Tsjech Thomas Berdic in 6-3, 6-3 en 6-3. In de finale staat hij tegenover de Canadees Milos Raonic. Die schakelde Roger Federer uit. Het weer tot slot. Vanavond kan nog een buitje vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen schijnt tussen de wolken door, geregeld de zon. Lokaal is er kans op een spat regen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog.